106.9. Straks meer. De Britse investeringsmaatschappij CVC Capital Investment is bereid met enkele kleinere partijen 2 miljard euro in SNS Reaal te steken. Op dit moment wordt daarover gesproken met het ministerie van Financiën. Dat melden bronnen aan de NOS. Als het tot een akkoord komt, kan de bank worden overgenomen. Als de gesprekken afketsen, zal de bank worden genationaliseerd. Struikelblok is de verliesleidende vastgoedportefeuille van SNS Reaal. Die moet worden ondergebracht in een aparte bad bank. De partijen onderhandelen nu over de hoogte van het bedrag waarvoor de staat garant moet staan. Als er zwaardere aardbevingen komen als gevolg van gaswinning... is de kans groot dat de dijken van het Eemskanaal in Groningen bezwijken. De dijkgraaf van waterschap noord west vindt dan ook dat de dijken verzwaard moeten worden. Bij een dijkdoorbraak zou een groot deel van Groningen onder water komen te staan. Ook Slochteren, waar veel aardgas wordt gewonnen, kan volgens de dijkgraaf overstromen. Daarmee is het een nationaal probleem, zei hij voor de KRO-radio. Hij vindt dat het Rijk en de NAM moeten meebetalen aan dijkverzwaringen. Hackers uit China hebben maandenlang toegang gehad tot het netwerk van de New York Times. Dat schrijft de wereldberoemde krant op zijn website. De Chinese hackers rommelden in de computers van zeker 53 journalisten en ze hebben wachtwoorden gekraakt. Inmiddels zijn de computersystemen beter beveiligd. Iran gaat de capaciteit voor de verrijking van uranium uitbreiden. Het aantal centrifuges in een fabriek in Natanz wordt verbeterd. Dat heeft het land aan het internationaal atoomagentschap gemeld. De toenemende nucleaire capaciteit leidt tot extra zorg in het Westen. Dat denkt dat Iran een kernwapen ontwikkelt. Het weer, stevige buien met kans op zware windstoten. Tussen de buien door soms ruimte voor de zon. Het wordt 7 tot 10 graden. Morgen grijs, regenachtig en een graad of 6. Dit was het NOS Journaal. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er staan geen files. Er wordt op snelheid gecontroleerd op de A6 tussen Jouren en Emmeloord.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 My hands are cold. looking for the answer Are we human? Listen, you're a beautiful girl. Do you really think so? True perfection. But can I do it? Take it to the ball, and on that runway, walk the body. Remember, shoot that arrow. van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de e-